Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libanon zijn bijna 500 mensen omgekomen bij de Israëlische luchtaanvallen. En meer dan 1600 raakten gewond. Hezbollah kreeg vorige week al te maken met de Pieper-portofoon-aanslag... en nu de grootste luchtaanval in jaren. Israël zegt dat ze sinds vanmorgen 800 plekken hebben aangevallen. Correspondent Daisy Moore vertelt dat Hezbollah in hun kern is geraakt... maar dat ze niet zijn uitgeschakeld. Dat is wat ze ook heel graag willen laten zien. En wat ze dus vandaag hebben laten zien met tientallen raketten... die vanuit Libanon op eh, Israël zijn afgevuurd. Eh, grotere afstandsraketten, eh, zware wapens. En dat is belangrijk voor ze om dat te illustreren. Tegelijkertijd is de analyse dat ze, hoewel ze zo hard geraakt zijn... zeker niet zijn uitgeschakeld en nog heel veel hebben want ze hebben dit hele arsenaal natuurlijk over tientallen jaren kunnen opbouwen. Omliggende landen en in de internationale gemeenschap maakt zich grote zorgen. De VS stuurt extra troepen naar de regio en Turkije wil dat er zo snel mogelijk een reactie komt vanuit de VN-veiligheidsraad. De verdachte van een steekpartij in Rotterdam vorige week had een ernstige psychische stoornis. Dat blijkt uit een rechtbankverslag uit 2022. De verdachte moest toen van de rechter een tbs-behandeling ondergaan... omdat hij zijn moeder had aangevallen met een mes. De man had last van hallucinaties, waanbeelden... en kreeg via stemmen in zijn hoofd boodschappen door. Afgelopen donderdag zou hij opnieuw twee mensen hebben neergestoken. Een man van 32 kwam daarbij om het leven. Eerder vandaag werd bekend dat de verdachte nog zeker twee weken vast blijft zitten. Paulien Cornelissen gaat het Boekenweek-essay schrijven van 2025. Dat is een artikel dat altijd samen met het Boekenweek Geschenk verschijnt. Het essay krijgt de titel Hehe over wat we zeggen dat we zonder dat we het doorhebben. Zo'n lekker typisch Nederlands woordje is dat, hè? hè? Alleen laat het, niet zo, laat het zich niet zo vrij vertalen in het Engels, vertelt Cornelissen bij Talkshow Eva ze zeggen wel isn't it of int it in het, eh, in het noorden van Engeland, waar ik dus zat. Maar zo vaak als wij hè zeggen, dat dat kan in het Engels helemaal niet. En je herkent Nederlanders daar ook altijd aan als ze in het buitenland zijn. Because they're going to do like, hè? Eh, we went to the hotel, hè?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 It's better. like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out.